I made it. I'm the world's greatest. And I'm my against the wall, I can feel. I'm the world's greatest. I saw the light. I'm star up in the sky. I'm a mountain peak. the prodigal the end of the rainbow.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 Time is flying, fly sky high, falling down my son, Lord. Anything but for you, Lord. Trying to be number pure, Lord. Have mercy on me, myself, and I. Should've never been away out there. Body cold when I was already here.